Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdammer van 61 die vrijdag werd opgepakt... wordt verdacht van het bedreigen van premier Rutte... niet van het voorbereiden van een aanslag, zegt de Amsterdamse politie. De Telegraaf meldde dat die verdenking er wel was. Gerrit M. zou volgens de krant in een opgenomen gesprek... tegen een onbekende hebben gezegd dat hij premier Rutte wilde laten vermoorden. De man is inmiddels weer vrij, maar is nog wel verdachte. In de VS zijn de terreuraanslagen van 11 september 2001 herdacht. Op die dag, 21 jaar geleden, boorden twee vliegtuigen zich in de WTC-gebouwen in New York... vloog een derde vliegtuig het Pentagon binnen... en een vierde vliegtuig stortte neer in de staat Pennsylvania. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven. De herdenking op Ground Zero in New York begon met het luiden van een bel... en een moment van stilte in het bijzijn van vicepresident Harris. Ook werden traditiegetrouw de namen van de slachtoffers voorgelezen. Max Verstappen heeft zijn landgenoot Nick de Vries gecomplimenteerd met zijn debuut op een Grand Prix. De Vries mocht in Italië als invaller meedoen en eindigde na een foutloze race op de negende plaats, goed voor twee WK-punten. Verstappen noemt het een superresultaat voor een debutant. Twee Nederlanders in de punten, hopelijk gebeurt dit vaker, zei Verstappen. Hij boekte zelf zijn elfde overwinning dit seizoen en kan bij de volgende Grand Prix over drie weken in Singapore in theorie al wereldkampioen worden. In de eredivisie is de subtopper in Alkmaar tussen AZ en FC Twente geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Eerder vandaag won PSV op eigen veld nood met 1-0 van RKC Waalwijk... dankzij een strafschop van Gakpo in blessuretijd. FC Groningen won in Leeuwarden met 1-0 van Cambuur... en FC Utrecht versloeg thuis Vitesse, ook die wedstrijd eindigde in 1-0. Het weer. De bewolking lost vanavond op. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen begint hier en daar grijs met lokaal kans op mist. Daarna zon en wat sluierbewolking. En het wordt dan 22 tot 25 graden.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 Baby power to you and me. There's one old man spends his life growing flowers and caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady Spent her days making wine The wine tasted fine Power to the vine Power to the boys that played rock and roll I made my life so sweet And to the girls I knew the land power to the land There's some young girl Laying down in Monte Carlo Laying in the sun Power to the sun Power to the boys who played rock and roll And made my life so sweet And to the girls I knew before those I've yet to meet to the boys who played rock and roll. I made my life so Richard. Welkom lieve mensen met Power to All Our Friends. En dat wens ik u allemaal toe. Kracht deze gezellige ochtend of avond wanneer je ook luistert. Dit is de 54ste editie van Typisch Lammens. En eh, vorige week toen had ik een hele speciale uitzending. Toen draaide ik alleen liedjes uit de periode van de top 40 van Veronica op Zee. En die was van 1960 tot en met 1974 het einde van de zeezendertijd. Wel, ik heb zo enorm veel leuk reacties op gehad... dat ik vandaag uit dezelfde bron ga putten. We gaan dus alleen maar top 40 nummers draaien van 1960 tot en met 1974. En ik begin met er eentje, dus een hele bijzondere... de herkenningsmelodie van eh, Radio Noordzee, de concurrent. Maar die werd zo vaak gedraaid op de Noordzee... dat die ook bij Veronica hoog in de top 40 kwam. Waldo de los Rios, het orkest... met de herkenningsmelodie van Radio Noordzee. zo heeft het 14 jaar lang geklonken op die Noordzee. Wat was ik een fan van Radio Veronica op 192 meter. En vandaag luister je weer, lieve luisteraars, overal in binnen- en buitenland naar nummers uit die top 40 van 2000, eh, of, 1960 eh, tot 1974. We gaan naar Neil Diamond, de Amerikaanse zanger. Bekend van Sweet Caroline, I Am, I Said, You'll Be a Woman Soon. En eh, hij speelde in de Jazz de film in 1980... die hem de hit Love on the Rocks opleverde. Hij schreef ook nummers die bekend werden door een uitvoering van een andere artiest. Onder andere het bekende I Am a Believer van de Monkees... en Red Red Wine van UB40. We gaan luisteren naar Neil Diamond en I Am, I Schad.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 In de jaren 70 was hij de bekendste Surinaamse artiest in Nederland. Hij kwam in 1963 naar ons land om te studeren voor architect. En later wilde hij dominee worden. Hij moest zijn dienstplicht vervullen. En toen kwam hij terecht bij de Twingle Stars. Een van Amsterdam opererende Surinaamse band. Met een grote hit Soldier's Prayer. Ze stonden twee weken op nummer 1 in de Veronica Top 40. En totaal 15 weken in die hitlijst. In 1973 besloot eh, eh, Oscar Harris om de groep te verlaten. Om een solo carrière te beginnen. En luister maar naar het schitterende Since I Met You Baby. Goud van Ger. time. Er was een Amerikaanse band die vooral furoren maakte van 1965 tot 1973. De band maakte rockmuziek met psychedelische melodieën en poëtische teksten. De naam is ontleend aan een citaat uit het boek The Doors of Perception. De grootste successen boekte de band in de originele bezetting met Jim Morrison als leadzanger. Ze brachten zes succesvolle studioalbums uit... waarvan een aantal nummers geschreven waren onder invloed van drugs. We gaan luisteren naar Doors en Love Her Medley. was geen kleine jongen, lieve mensen. Het was een Engelse muziekproducent. Bekend van de Beatles en Pink Floyd. Want hij werkte vanaf 1962 samen met muziekproducer George Martin... aan de eerste albums van de Beatles. Smith werkte daarna ook voor Pink Floyd. En toen ging hij een eh, artiestencarrière tegemoet. Hij noemde zich in plaats van Norman Smith Hurricane Smith. En maakte hits als Don't Let It Die en Oh Babe, What Would You Say? Herinnert u zich deze nog? suddenly be sunshine is alweer overleden. 3 maart 2008 op 85-jarige leeftijd. Toch met al die rock roll nog 85 jaar geworden. Ik doe het niet vaak, of ik doe een hele uitzending aan verzoekplaten. Maar ik heb nu een verzoekplaat van Henk-Jan Mulder uit Haarlem. Hij schrijft speciaal voor mijn echte wonderbaarlijke liefde Elsje. En daar wil die horen de Sandy Coast en That's True Love, That's a Wonder. Goud van Ger. zoals lieve mensen, die werd geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders. En hij werd een, eh, een zwervende muzikus, want hij was lid van groepen als The Idols, We Five, The Minis en de Papatansiou Set. En op een gegeven moment hebben ze dat omgedoopt in Effordance Child. En na het ontbinden van deze groep begon hij in 1971 een succesvolle eh, solo carrière. En we luisteren naar Rene en Tears. We gaan naar Michel Delpech. Hij was eigenlijk een eh, Franse dichter, romanschrijver en een acteur. En als artiest noemde zich Michel Delpech en maakte een enorme Veronica Top 40 hits met Poer een Flirt. Nog een kopje koffie, meneer Lammers. La la la la. Michel Delpech, Pech. Pech heeft hij. We gaan naar een hele leuke vent. Leon de Graaf was mijn pianoleraar. Zag er hartstikke goed uit. Maakte Pittsburgh in the Rain een plaatje. Werd meteen een grote hit. En daarna hoorden we niks meer van hem. En het lag niet aan hem. Ja, het lag wel aan hem, want hij had er geen zin meer in. Hij vond het wereldje veel te corrupt. Hij zat bij Phonogram, de platenmaatschappij. En eh, hij is toen helemaal gestopt. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Luister maar eens naar hoe mooi die zingt. Pittsburgh in the Rain. één grote hit gemaakt heeft. Jammer eigenlijk dat hij ermee gestopt is. Leon de Graaf. Ook een one-hit wonder had een heel ander kaliber. Herman van Keten. Keken. Als kind luisterde ik naar Tineke bij de Zeezender Radio Veronica. En dan vond ik dit altijd zo'n zielig liedje van Herman van Keken. Ik bezocht de zanger overigens wel eens in zijn eigen gitarenwinkel die hij had in Hilversum. Papi loopt toch niet zo snel. En mij leek over. Het was voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station. Zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. meisje hoorde snikken Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug Hoe ze snikte, papi loopt toch niet zo snel Nee, dat is ook niks, joh. Rodney Marvin McCune. Dat is een heel bekende sing-songwriter, componist, acteur en dichter. Een artistieke duizendpoot. Hij liep op jeugdige leeftijd weg van huis en zwierf enige tijd langs de Amerikaanse westkust. Begon zijn carrière in 1950 op 16-jarige leeftijd als discjockey in Auckland. En daar draaide hij platen en daar las hij zijn eigen gedichten voor. Daarna ging hij eh, oorlogsverslaggeving doen en hij werd zo ziek van die oorlog dat hij een protestlied maakte. Een prachtig lied, Rod McCune en Soldiers Who Wanna Be Heroes. Soldiers who wanna be heroes Number practically zero But there are millions Wanna-be civilians Soldiers who wanna be heroes Number practically zero there are millions who wanna be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun. Wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why. Soldiers who wanna be heroes number practically zero. civilians, soldiers who wanna be heroes. maar weer herhaald. Wat is dat prachtig, hè? Mensen, Les Humphries, die speelde tijdens zijn militaire dienst in de militaire kapel, werd gek van muziek. En toen hij 25 jaar was, verliet hij het leger en verhuisde naar Hamburg. En daar richtte hij de groep de Les Humphries Singers op. Een zanggroep die in de jaren 70 werd eh, bemand door vele landen. Mensen uit verschillende landen, afkomstige zangers. Werd een groot succes, vooral met de religieusachtige To My Father's House. Herinnert nu zich deze nog? afstemt. Je bent eh, beluisterd bij Typisch Lammers, luister je naar. En we hebben alleen maar hits uit de Veronica Zeezender Top 40 van 1960 tot 1974. Zoals Cher met, je, zou het nou niet meer kunnen zingen, gypsies, trams en dieven. <laughs> en eh, ze was natuurlijk getrouwd met Sonny Bono. Daar maakten ze een duo mee, Sonny en Cher. En ze scheiden in 1975. Ze trouwde toen met rock en roll zanger Greg Elman en scheiden weer in 1979. En toen kreeg ze relaties met de bassist Gene Simmons van Kiss en met gitarist Led Dudek. Ze heeft maar twee kinderen, omdat ze zoveel mannen had. Zou je denken, ze heeft meer kinderen. Gypsy, Trams en Thieves. down de dieven en zo. Ja mensen, we gaan naar Ben Kramer uit de tijd in de Veronica Top 40... dat hij nog Ben Kramer werd genoemd. En we gaan luisteren naar een vredeslied, erg actueel weer helaas in deze tijd. En het werd geproduceerd door Pierre Cartner oftewel vader Abraham. Let op de power in die stem van Ben Kramer... van wie we helaas weer zo weinig meer horen en zien deze dagen. Vrede! raceondje uit Roemenië aan mijn voeten. Het is hier hartstikke gezellig en dan vliegt de tijd om. En u begrijpt het, het is alweer over. Ik wil speciaal nog even Zandvoort de groeten doen.